ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De NS gaat extra mensen aannemen om iets te doen tegen geweld in treinen en op stations. De veiligheidsafdeling wordt met 10% uitgebreid. Van 675 mensen naar 740, schrijft het AD. Mensen die bij die afdeling werken geven conducteurs en machinisten advies als ze in lastige situaties terechtkomen. De laatste tijd gaat het steeds vaker mis op het spoor. Afgelopen weekend nog, toen kreeg een treinmedewerker klappen toen hij een zwartrijder vroeg de trein uit te gaan. De vakbond heeft ook een brief gestuurd naar de bazen van de NS... waarin staat dat het niet, zo, zo niet langer kan. De Russische minister Lavrov heeft een brief gekregen met 300 handtekeningen eronder. Die zijn van allemaal oude rusland correspondenten Die willen dat journalist Evan Gerskovich onmiddellijk wordt vrijgesproken. Gerskovich zit vast voor spionage. Zijn collega-journalisten zeggen dat hij alleen maar vastzit omdat Rusland niets moet hebben van onafhankelijke journalisten. Een hoop Amsterdammers zijn helemaal klaar met expats, blijkt uit een peiling van AT5. De internationals die naar de stad komen pikken volgens de locals de huizen in... en zorgen ervoor dat de sfeer van de stad verandert. Ook op de Albert Kuipmarkt merken mensen dat er een hoop expats wonen. Ik sta hier de hele dag Engels eh, te, praten. Je merkt wel gewoon dat Amsterdam eh, aan het veranderen is. Ik kan niet eens Engels gewoon met ze praten. Weet je, eh, I don't know, I don't know, als ik iets vraag. Ja, waar moeten die expats dan wel heen? Nou, Omroep Flevoland heeft ook een onderzoek gedaan onder de inwoners en ze zijn daar meer dan welkom. En mensen die in Alem wonen in Gelderland gaan dit de komende drie maanden niet horen. Dat komt doordat twee ooievaars een iets wat onhandige plek hebben gekozen om aan gezinsuitbreiding te doen. Ze hebben hun nest gebouwd bovenop het luchtalarm. Om ze niet te laten schrikken blijft het dus de komende maanden stil. En dat hebben ze te danken aan twee kinderen van een naastgelegen basisschool. Die trokken aan de bel bij de burgemeester. De twee vogels hebben zelfs een naam gekregen. Bert en Kiki. 2021 moest het luchtalarm ook even uit, omdat het toen ook een nest was. Het weer tussen de buien doorschijnt de zon bij 10 of 11 graden. Ook morgen vallen de buien, opnieuw ook zonnige periode. En een graad of 10.